4 uur. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De politie heeft een bende mensensmokkelaars opgerold. Drie verdachten werden opgepakt in Amsterdam, onder wie de leider van de bende. In Bulgarije en Duitsland zijn nog eens zeven mensen aangehouden. De mannen smokkelden Bulgaarse vrouwen naar Nederland en België... om te werken in de seksindustrie. Ook worden de mannen verdacht van witwassen. De Belgische premier Michel kondigt een proportionele sanctie aan tegen prins Laurent. Die raakte in, opnieuw in opspraak. Hij liet zich in uniform fotograferen tijdens de viering van het 90-jarig jubileum van het Chinese leger. Dat leger heeft een slechte reputatie op het gebied van de mensenrechten. Belgische prins plaatste zelf een foto op Twitter waarop te zien is hoe die omringd door Chinese hoogwaardigheidsbekleders een taart aansnijdt. Eerder waarschuwde premier Michel de prins ook al. Toen sprak hij op eigen houtje af met de premier van Sri Lanka, zonder de regering daarover te informeren. Op Sicilië wordt een ploeg brandweerlieden beschuldigd van brandstichting. Dat zouden ze hebben gedaan omdat ze dan extra geld kregen. Leden van het team staken brandjes aan of gaven anderen de opdracht om een valse brandmelding te doen. De leider van de ploeg wilde tijdens zijn dienst een keer een bom laten ontploffen, omdat hij dan meer verdiende. Ze vielen door de mand doordat ze veel vaker naar branden werden geroepen dan gemiddeld op Sicilië. Er komt een nieuwe zoektocht naar Joey Hofman, de man uit Haaksbergen, die wordt vermist in Turkije. Het zoekgebied wordt volgens de Turkse politie uitgebreid en er wordt nu specialistische apparatuur ingezet. Ook zaterdag was er een grote zoektocht, maar die werd na een paar uur afgebroken omdat het te warm was in het gebied. De 21-jarige Hofman werd voor het laatst gezien op 8 juli in de Zuid-Turkse plaats Silifke. Hij was daar in het gezelschap van het echtpaar Björn en Deria Breukers, ook afkomstig uit Haaksbergen. Het weer, tot besluit veel zon, ook wat bewolking. En dat wordt 20 graden op Tessel tot ruim 24 in Limburg. Morgen eerst zon, maar smiddag stevige buien. En de rest van de week is het wisselvallig en vrij koel voor augustus, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben Johnson Hoker van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 richting Den Haag tussen Roelevaansveen en Dorp 10 kilometer met bijna drie kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Politie is bezig met een onderzoek, daardoor is één reis ook dicht. Het verkeer kan het beste bij Klopend Burgerveen omrijden via Leiden-Wassenaar over de A44 en de N44. Wel staat op de A44 inmiddels richting Den Haag voor Wassenaar 4 kilometer.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame, esta rumba ta guitarra que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Veo guitarra, veo que no siempre cantaré. Cuando se inmale dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmale dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores.